9 uur. Raymond Seré met het NMS-journaal. Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam is jarenlang benadeeld door een groot Japans farmaciebedrijf. Dat bedrijf verkocht tests die waren gemaakt op basis van onderzoek van het AVL... maar betaalde zeker 25 jaar lang te weinig aan royalties. Toen het Kankerinstituut erover vragen stelde... reageerde het Japanse bedrijf agressief. De AVL liep miljoenen euro's mis die bestemd waren voor kankeronderzoek. De rechtbank in Den Haag had bepaald dat het AVL uiterlijk deze week de verkoopcijfers sinds 1991 had moeten krijgen. Maar dat is niet gebeurd. Het Japanse bedrijf heeft de rechter gevraagd het vonnis op te schorten en daarover doet de rechter morgen uitspraak. Verpleeghuizen gaan weer vragenlijsten invullen voor de inspectie voor de gezondheidszorg. Maandag zei Acties dat vragen in het onderzoek op meerdere manieren kunnen worden opgevat. En dat zou een verkeerd beeld kunnen geven van de kwaliteit van een verpleeghuis. Ook was er kritiek op de publicatie van een zwarte lijst met slechte verpleeghuizen. Na een gesprek met staatssecretaris Van Rijn zijn de zorgen weggenomen, zegt Acties. De Britten zullen voor de scheiding van de EU een rekening van maximaal 22 miljard euro moeten betalen, schrijft de Financial Times. Omgerekend is dat ongeveer 350 euro per inwoner. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om contracten en pensioenverplichtingen die zijn aangegaan. Dit bedrag staat los van inkomstenderving door veranderde handelsrelaties en de oplopende kosten voor Britse organisaties die nu nog EU-subsidies krijgen. Naar verwachting zal er hard worden onderhandeld over de hoogte van het scheidingsbedrag. Dario Fo, de Italiaanse toneelschrijver, regisseur en acteur... die in 1997 de Nobelprijs voor literatuur won... is op 90-jarige leeftijd overleden. Fo baseerde zich in zijn werk op de Commedia dell'arte... geïmproviseerd theater dat naast komisch vermaken... ook afrekende met regenten en hoogwaardigheidsbekleders. Het in het algemeen veel bewolking, het blijft wel droog, voor de graad of 12... maar door de matige tot krachtige oostenwind voelt het wel kouder aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen rijden op de A2 richting Utrecht vanuit Den Bosch bij Everdingen.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 we beginnen het tweede uur van ZFM Jazz met eh, Diane Kroll en Squeeze Me. Knijp me. <laughs> Ja. ja, niet te fijn hoor, graag. treat me sweet and gentle when you hold me tight just squeeze me but counting the nights. helemaal niet dat je vanochtend een beetje vervelend bent opgestaan. Daar bedoel ik mee dat je misschien een beetje koortsig bent of zo. Of een beetje misselijk of een beetje katerig van gisteravond. Kan allemaal gebeuren, maar dat maakt allemaal niet uit. Want dan haal ik gewoon Dr. Jazz erbij. trouble's falling nick. He's the guy that gets me fixed. Hello, Central, give me Dr. Jazz. Give me Dr. Jazz, dat was natuurlijk die good old Dutch Swing Band. Wie de vocaliste was, weet ik niet, moet ik u eerlijk bekennen. Staat er ook niet bij, maakt ook niet uit, klonk lekker. En u bent helemaal opgepieperd, hè? helemaal opgeknapt van dat vervelende opstaan van morgen misschien gewoon met je verkeerde been naar bed stapt. Dat kan ook nog gebeuren natuurlijk. Hè. We gaan eh, back at the chicken shack. Dat doen we met Jimmy Smith. Onze Hammond-organist. Staat ook garant voor zwingende MUZIEK vier minuten van geniet als ik het nummer door laat spelen. Want het duurt eh, bij elkaar zo'n ruim acht minuten. Dat gaan we niet doen, want eh, we willen ook nog andere jazzmuzici eh, een kans geven. En ook overleden mensen die toch een stempel hebben gedrukt op de swingmuziek. Natuurlijk is Frank Sinatra daar één van. The Old Black Magic.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 In ninth place, I heard you cried last night. Here we go to Hollywood and Frank Sinatra. can smile. luisteraars een bonus. Hè. Heeft u extra kunnen genieten van Frank Sinatra met eh, het orkest van... dan moet ik even spieken. Oh, Mark eh, Marno en his Parade Orchestra. Nou, nooit van gehoord, maar nu wel. En ja, het klonk een beetje oud allemaal. Maar het klonk wel een beetje, ja, hoe zeg je dat? Nostalgisch echt iets om een beetje zo bij weg te dromen op de zondagochtend bij ZFM Jazz. Want daar luistert u altijd nog naar. Mijn naam is Jacques en tot 12 uur natuurlijk lekker jazzy muziek. We gaan eh, wat moderner. Maputo, Bob James en David Sanborn. James en David Sanborn. Het nummer heette eh, Maputo. We gaan naar eh, Earl Clue. En eh, die heeft het over Lullaby of Birdland. dat doet hij dan natuurlijk met zijn gitaar. geweld, hemmend eh, geweld en eh, gitaar. Akoestische gitaar is dan wel een eh, instrument waarbij je even lekker bij kan komen. Nou, dat, was u van harte gegund. En dat kan je niet meer afgenomen worden. They can't take that away from me. U zal het niet geloven, maar het is er weg. Cliff Richard, popmuzikant die zich op een... of van zijn jazzy kant laat zien. take that away. They can't take that away. kunnen ze ons niet meer afpakken. They can't take that away from me werd gezongen door niemand minder dan eh, Cliff Richards. Never Let Me Go. En dan heb ik het over uh, Cecile Nordby. Never let me go Love me much too much If you let me go, life would lose its touch. What would I be without you? There is no place for me without you. Never so lost if you went away. There'd be a thousand hours of the day without. lekkere, eh, relaxte muziek... om eh, een beetje bij te komen op de zondagochtend. Nou, eh, nou bent u wel voldoende bijgekomen, toch? Ik heb de nodige rustige nummers ook voor u gedraaid. Dus ja, dat moet, dat moet naar tevredenheid gebeurd zijn. Hours of hours. Ik ken het nummer niet, maar ik heb het opgezocht voor u. Oh, is alweer zo'n rustige. Sinne Egeetse en Lars Johnson. When the sun's descending Come when the day is we're not Take Swing, het gelijknamige album van Jan Versteeg. Nee, nee, nee, nee, nee, Charles. nou start je de foute plaat op. Nee, we moeten echt It Take Swing hebben van, van Jan Versteeg. En... ik heb een poging ondernomen om dat nummer op te starten. Maar ja, soms dan word ik in de steek gelaten. Door de techniek, dat kan allemaal zo gebeuren. Uh, nou, dan gaan we maar eventjes een uh, ander zwingetje draaien van Jan Versteeg. Uh, wat dacht u van die oude Mac the Knife? Oh, that shark babe has such teeth, there, And he shows them pearly white. Just a jackknife, where's old Mackie? be. And he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth there. Scarlet billows start to spread. And fancy gloves, though, where's old Mac? He So there's never, never a trace of red. whoa. Oh, Sunday morning, don't you know? Lies a body, just oozing life. Someone sneaking around the corner. Could it be our boy, Mac the Knife? From a dark pool. a cement bag just dropping on down. That cement's there, it's there for the wait there. Five will get you ten old Mackey's back in town. Did you hear about zoek je via Facebook zojuist... Eh, voor een nummer van Toets Tielemans. En dan hebben we het over eh, het thema uit Baantje. The Circle of Smiles. Tony Bennett samen met Lady Gaga met Cheek to Cheek. Ja, luisteraars, eh, ik, ik ben alweer bijna aan het laatste nummer toe... want ik kijk op mijn klokje en dat is het klokje van gehoorzaamheid... waar ik aan moet eh, voldoen. Eh, ik ga een, een nummer van Ella Fitzgerald er nog in gooien... en misschien nog een kort nummertje daarna. Ik ga u vast een hele fijne zondag nog wensen. Dank voor het luisteren allemaal weer naar Steve Jazz. Al meer dan 25 jaar een vast item op... het station van Radio Zandvoort, www.zfm tussenliggend streepje live.nl via internet. Don't mind telling you in my humble fashion that you thrill me through with a tender blush. When wonderful. Gerald, life, Wonderful. It's Wonderful, zo moet ik het eh, zeggen, want zo eh, eh, is, luidt de titel. Ja. We gaan eruit met een, nog een heel klein stukje van Robbie Williams, Mr. Bojangles. En dan hou ik het voor gezien voor vandaag, wat ZFM Jazz betreft. Vrijdagochtend tussen, even kijken hoor, 8 en 10 uur is de herhaling.